Jeroen van Kamp met het internationaal. In Duitsland zijn twee Nederlandse motorrijders om het leven gekomen bij een verkeersongeluk. De twee werden frontaal geraakt door een 83-jarige automobilist... die tegen het verkeer inreed in de deelstaat Turingen. De Nederlanders, een man en een vrouw van 58, zaten op een motor met zijspan. Ze overleden ter plekke. De bestuurder van de auto en zijn echtgenote raakten bij het ongeluk gewond. Op veel plekken langs de kust is het druk vanwege het zomerse weer. De gemeente Zandvoort riep mensen eerder vanmiddag op om niet meer met de auto naar de kust te komen, omdat alle parkeerplaatsen vol zijn. En ook in Scheveningen en Kijkduin is het druk. De reddingsbrigade waarschuwt dat de zee gevaarlijk is vanwege de wind. Zwemmen wordt dan ook afgeraden. Wegens personeelstekort bij de politie werden vorig jaar ruim 60.000 zaken niet in behandeling genomen. Meestal ging het over oplichting, cybercrime, mishandeling en winkeldiefstal. Het aantal zaken dat de politie bij voorbaat niet behandelt is sinds 2018 meer dan verdubbeld. De vulkaan Sakurajima in het westen van Japan is uitgebarsten. Er zijn geen berichten over gewonden of doden. Japanse media melden dat stenen neervallen op 2,5 kilometer van de vulkaan. Mogelijk moeten bewoners binnen zo'n 3 kilometer van de krater evacueren. In het gebied geldt de hoogste alarmfase. Sakurajima is een van de meest actieve vulkanen van Japan. Fans van Pearl Jam krijgen hun geld teruggestort van organisator Mojo. Maar er komt geen vervangende datum voor het concert dat over anderhalf uur zou beginnen in Amsterdam. Vanwege problemen met zijn stem zegt de zanger Eddie Verder het concert af. Op Twitter biedt de band excuses aan aan de fans. Alle energie gaat nu naar de show van morgen, al dus Pearl Jam. Volgens nog gaat die gewoon door. Concerten in Wenen en Praag werden afgelopen week ook afgezegd vanwege de stemproblemen van Verder. Het weer. Vanavond blijft het nog lang warm. Minimumtemperatuur vannacht 18 graden. Morgen eerst zon, later buien, wat meer wind. En het wordt 22 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB.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 you look like Elvis? you dance like Elvis? I said stop. give me a cool Corona. Oh, shut up. Nobody I can't take this anymore. you know, Listen to her. Oh, she's like a oh, nightmare. You know, when Listen up.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 Se tu la parla mi è americano, quando si fa l'amore sotto la luna, come te viene in capo di I love you. Papà l'americano. Down on my knees and cry And the demons that I fight Count the worries in my eyes When it all starts falling apart And you don't know just how far you should run Remember all the things that you've done Are you out of your mind?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 No digas que me amas, esas son tonterías. Yo no soy tuya todavía, siempre, siempre tú. me siento peligrosa. Ten cuidado que yo me enciendo si me rosa. Luego Como con alcohol con gasolina. Está Antwoord 106.9 FM. I'm issues for the night, night.